Blijkt uit een overzicht van het Zorginstituut Nederland. Het gaat vooral om nieuwe middelen tegen kanker en uitbreiding van de toepassing van een aantal kankergeneesmiddelen. Nu al staat vast dat sommige middelen zo duur zijn... dat het Zorginstituut de minister zal adviseren ze niet toe te laten in de basisverzekering. Eerst moet dan worden onderhandeld met de farmaceutische industrie over prijsverlagingen. De onderwijsinspectie had signalen van ouders over het VMBO Maastricht veel serieuzer moeten nemen. Dat concludeert een onafhankelijke rijksdienst. Bij het VMBO werden in juni ruim 350 examens ongeldig verklaard. Toen bleek dat leerlingen allerlei verplichte toetsen niet of niet goed hadden gedaan. Vandaag is ook bekend geworden dat vijf andere locaties van de scholenkoepel waaronder het VMBO Maastricht valt, zo zwak worden beoordeeld dat de onderwijsinspectie ingrijpt. Minister van Engelshoven stelt een onderzoek in naar de uitspraken van de rector van de Islamic University of Applied Sciences in Rotterdam. Ahmed Agundus is dat. Die ageerde op de Turkse televisie tegen wat hij noemt een Europese islam. Waar tot zijn ongenoegen ruimte is voor homo's en vrouwelijke imams. Hij deed ook uitspraken als iemand die tegen de Turkse staat is... mag je volgens de Koran afslachten. Minister van Engelshoven noemt de uitspraken verschrikkelijk. Ze heeft meteen een commissie ingesteld om de zaak te onderzoeken. de uiterste consequentie zou volgens haar kunnen zijn... dat de accreditatie van de instelling wordt ingetrokken.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 Er staat nog ruim 30 kilometer file in de regio. De meeste files leveren niet al te veel vertraging op. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch bij Utrecht wel 10 minuten onthoud. Een kwartier vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt Hoek en Nieuw-Vennep.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 After entering Sam Sound and listening to it, please fill out a feedback form and tell us what seemed to be real shit to guarantee safety to your perfect celebrations. Be sure, when playing this to that maximum volume level, to chant around like everybody else does. quite right. After entering sound and listening to it, please fill out a feedback form and tell us what seemed to be real shit. To guarantee safety to your perfect celebrations, be sure when playing this to that maximum volume level to chant around like everybody else does. alweer op jou. Een jaar dat duurt zo lang, de tijd die maakt me bang. Niet echt overbodig, ik heb je nodig. Het was een bijzonder jaar, met soms ook hier en daar te veel verdriet. De dag dat jij verdween, bracht kilte om me heen. De boom verloor zijn kleuren, zag het gebeuren. mij. Toch voel je zo dichtbij. Oh, oh, oh. dat zomaar verdween. Dwars door de muren heen, want alles, ja, alles is nog hier. Daarom denk ik nog steeds aan wat ooit is geweest. Het was zo voorbij. De woorden uit jouw genageld aan de grond. Je hoopt ze niet te horen. Ik ben verloren. zo dichtbij. Oh, oh, oh, oh, oh, Niets dat zomaar verdween, dwars door de muren heen, want wacht ik in het huis weer op jou. De dag dat jij verdween, bracht kilte om me heen. Ik wil zo graag bij jou, bij jou, bij jou. Oh, oh, oh, oh, oh. Al ben je niet bij mij, toch voel je zo dichtbij. Oh, Niets dat zomaar verdween dwars door de muren, heen, wat alles, ja, alles.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 ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen en...